Vijf uur. Mausgreurs met het nws Journaal. Gisteravond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en zeker dertig railschoppers zijn opgepakt. En Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt vandaag in het nabijgelegen Lans tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. Die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep. Griezmann maakte in de 90 minuut het eerste doelpunt. Vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. Frankrijk is als eerste in Pool A zeker van een plaats in de achtste finales. In Breda heeft een grote brand gewoed op het terrein van een meubelboulevard. Een groot deel van een woonwinkel is in de as gelegd. Het vuur ontstond rond middernacht en er kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten deuren en ramen dicht houden. Op de meubelboulevard in Breda staan 52 winkels. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur ontstond in een lampenwinkel en sloeg over naar een beddenzaak. Egypte meldt dat in de Middellandse Zee het wrak is gevonden van de Airbus A320 van Egypt Air. Het vliegtuig met 66 mensen aan boord verdween bijna een maand geleden van de radar. Het was onderweg van Parijs naar Cairo. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Berichten over een explosie aan boord werden later tegengesproken. In Orlando is het lichaam gevonden van het jongetje dat werd meegesleurd door een alligator. Het kind werd gisteravond bij een hotel op het Walt Disney World Resort het water ingetrokken. Tijdens de zoektocht werden vijf alligators gevangen en gedood. Het weer overdag eerst nog droog met af en toe wat zon, later meer wolken en buien met kans op onweer.